Brandkorsius schreef vorige week in Trouw dat hij 15 jaar geleden was gedwongen tot orale seks en dat hij was gedrogeerd. Van Dam zei in het programma dat hij wel seks heeft gehad met brandkorstjes, maar dat dat met wederzijdse instemming was. Volgens Van Dam is hij standrechtelijk geëxecuteerd en onterecht veroordeeld. De Verenigde Staten hebben in Libië de hoofdverdachte opgepakt voor de aanslag op het consulaat in Benghazi in 2012. Bij die aanslag kwamen vier mensen om het leven, onder wie de Amerikaanse ambassadeur. De verdachte werd in opdracht van president Trump door Amerikaanse militairen gearresteerd aan de noordkust van Libië. Hij is nu op weg naar de VS waar hij wordt berecht. De afgezette Catalaanse president Puigdemont is in België. Dat zegt advocaat Paul Bekaert, die door de politicus zou zijn ingehuurd. Of Puigdemont in België asiel wil aanvragen is nog onzeker... hoewel de advocaat wel in dat soort zaken is gespecialiseerd. Puigdemont hangt in Spanje maximaal 30 jaar cel boven het hoofd... voor onder meer rebellie en opruiing. Het gaat slecht met het leven op de bodem van de Noordzee. In de afgelopen 25 jaar is het aantal diersoorten met een derde afgenomen, zegt het Wereld Natuurfonds. Het aantal vissen en vogels is min of meer onveranderd, maar met de bodemdieren gaat het slecht. Schelpdieren, kreeftachtigen en zeeegels hebben te lijden gehad onder een vorm van visserij, waarbij sleepnetten met kettingen over de zeebodem worden getrokken. Het weer. Hier en daar valt een enkele bui. Elders klaart het op. Het wordt fris met lokaal minimaal 3 graden. Morgen overdag vaak bewolkt, soms regen en motregen. In het zuiden blijft het vrijwel droog. door 10 tot 13 graden.